Daaronder zijn 3000 gedwongen ontslagen. Dat zei bestuursvoorzitter Van Duin in het NOS Radio 1-journaal. Mensen sluiten steeds meer verzekeringen af via internet... en er worden minder levensverzekeringen afgesloten. Voor de komende drie jaar zijn deze maatregelen toereikend, zegt Van Duin. Bij 150.000 klanten van zorgverzekeraars VGZ en Univ is de automatische incasso vorige maand mislukt. Volgens de bedrijven is er iets misgegaan bij de overschakeling naar de langere IBAN-bankrekeningnummers. Daardoor is bij de klanten de zorgpremie of eigen risicobetaling niet afgeschreven. Per 1 februari 2014 mag bij betalingen alleen nog gebruik worden gemaakt van IBAN-nummers. De klanten van VGZ en Unive krijgen de komende dagen een brief met een accept giro om het bedrag alsnog over te maken. De Chinese munt is de euro voorbijgestreefd als internationaal betaalmiddel. De eerste munt waarin het internationale handelsverkeer mee wordt gehandeld blijft de Amerikaanse dollar. 81% van al het handelsverkeer wordt betaald in dollars. Maar de Chinese renminbi, ook wel yuan genoemd, is bezig met een opmars. Vorige maand stond de Chinese munt nog achter de euro en de Japanse yen, maar dit jaar staat de munt met ruim 8% op de tweede plaats. De reden voor de snelle stijging is dat met name in Azië steeds meer bedrijven in de Chinese munt handelen. In Libanon is een hoge commandant van de Sjiïtische beweging Hezbollah vermoord. Hij werd voor zijn huis in de hoofdstad Beirut onder vuur genomen. Het zou gaan om Hussein al-Lakis. Hij kwam rond middernacht terug van zijn werk en werd neergeschoten toen hij nog in zijn auto zat. Hij overleed later in het ziekenhuis. Volgens Hezbollah zit Israël achter de aanslag... omdat het land de afgelopen tijd vaker zou hebben geprobeerd... om Hussein al-Lakis om te brengen. Israël ontkent elke betrokkenheid. Het weer bewolkt en wat regen. Vanmiddag droger en wordt 5 tot 8 graden. Morgen wordt het onstuimig en gaat stormen bij zee. Vrijdag is er winterse neerslag. Dit was het NOS.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 zien het daar. We crave a different kind of buzz. Let me be your ruler. ruler. My friends and I, we've cracked the code. We count our dollars on the train to the bar everyone who affair, and we'll never.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 What do I think of it? Oh, it's so, so. What more can you be than the things they say you